Het Holtkamp met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn twee schietpartijen geweest op universiteiten. In de staat Arizona werd een student doodgeschoten en raakten drie anderen gewond. Ook op een campus in Texas kwam iemand bij een schietpartij om het leven. Op de universiteit in Arizona schoot een 18-jarige student in het rond... bij een conflict, conflict tussen twee groepen studenten bij de slaapzaal op de campus. De slachtoffers waren lid van de studentenvereniging. De schutter werd kort na het incident gearresteerd. Zijn motief is nog niet bekend. In de stad Houston in Texas kwam een eerstejaarsstudent om het leven toen hij werd neergeschoten op de parkeerplaats van de universiteit. Er zijn twee verdachten gearresteerd. De hoofdredacteur van de Turkse krant Today Saman is opgepakt nadat hij op Twitter kritiek had geuit op president Erdogan. Bulent Kennes werd gisteravond door agenten uit het gebouw van de krant in Istanbul gehaald. Op weg naar buiten werd hij begeleid door collega-journalisten. Hij vroeg hun om te blijven strijden voor democratie en rechtsstaat. Kennis wordt belediging van Erdogan ten laste gelegd in 14 tweets en een retweet. Maar zelf zegt hij dat hij alleen zijn mening heeft gegeven. Today's Saman is een Engelstalige krant die gelieerd is aan de beweging van Fethullah Gulen, een van de grootste tegenstanders van president Erdogan. In juni kreeg Kennes nog een voorwaardelijke celstraf van 21 maanden. Ook toen ging het om een kritische tweet. Het kabinet moet de politie meer geld bieden. Dat zegt de bemiddelaar in het CAO-conflict tussen de politie en het ministerie van Veiligheid en Justitie. RTL Z heeft het advies van die bemiddelaar in handen. Hij vindt ook dat agenten meer betaald moeten krijgen als ze overuren maken en dat ze een bonus verdienen vanwege de reorganisatie bij de politie. Het weer. Droog en plaatselijk mist. Temperatuur tussen 6 en 9 graden. Komende dag steeds meer zon en ongeveer 14 graden.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 I'm talking. Let me show you all around. I can show you where all the real it. And if you wanna go downtown, you might as well roll with a real up. I'm not talking in Zandvoort. En jij bent erbij.